Volgens het akkoord zal Groot-Brittannië een vrijhandelszone voorstellen... met erin regels voor landbouwproducten en industriële producten. Het vrije verkeer van personen maakt geen onderdeel uit van het voorstel. Hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, zegt dat hij zal bekijken of de Britse voorstellen werkbaar en realistisch zijn. Op de snelweg A27 is afgelopen avond een man door een auto geraakt toen hij de weg opliep. Dat gebeurde ter hoogte van de oprit bij Hilversum. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De politie liet een traumahelikopter landen op de vluchtstrook om assistentie te verlenen. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. De politie onderzoekt nog wat de man deed op de snelweg. In België zijn twee mannen gearresteerd voor geweld tegen een 19-jarige moslima. De vrouw werd maandagavond in een steegje in het Waalse Lu door twee personen tegengehouden die maskers van de Belgische nationale voetbalploeg droegen. Ze beledigde de vrouw en trok haar hoofddoek en bovenkleding af. Daarna verminkte ze haar armen, borst en buik met een scherp voorwerp. Het OM zegt in de krant De Standaard dat het niet uitgesloten is dat er nog meer verdachten zijn. Door de uitschakeling van Brazilië doen er nu alleen nog maar Europese ploegen mee aan het WK voetbal. Brazilië werd afgelopen avond met 2-1 verslagen door België. In de halve finale speelt België tegen Frankrijk... dat de afgelopen middag Uruguay uitschakelde. De andere halve finalisten komen uit de duel Zweden-Engeland... en Rusland-Kroatië, die komende dag worden gespeeld. Het weer, het blijft vannacht droog, minima tussen 10 en 15 graden. Overdag geregeld zon, maar vooral aan het maart ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 27 graden. Ook zondag mooi zomerweer, na het weekend wat meer bewolking en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah!